7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat iets beter met de persoonlijke aandacht voor ouderen in verpleeghuizen. Dat schrijft het AD. De inspectie bezocht 300 zorginstanties. Bij meer dan driekwart kregen ouderen de toewijding die ze nodig hadden. En drie jaar geleden werd een nieuwe lijn ingezet... waarbij er meer aangepaste zorg en aandacht moest komen. Aanleiding was een zorgmanifest van columnist Hugo Borst. Hij wilde meer personeel en minder administratieve rompslomp. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht gebruikt sinds kort een nieuwe methode om ernstige hartafwijkingen eerder te ontdekken. Er wordt een MRI-scan gemaakt van het hartje van de ongeboren baby. Daar wordt vervolgens weer een 3D-model van gemaakt. Afwijkingen kunnen zo dus eerder worden ontdekt en beter behandeld. Van elke 100 baby's die in Nederland worden geboren heeft er één een hartafwijking. Met de oude techniek konden die pas laat worden ontdekt. In Brussel wordt nog altijd gepraat over de verdeling van de Europese topposities. Gisteravond zat het overleg muurvast en ging EU-president Tusk een paar uur eh, gesprekken houden onder vier ogen met Europese regeringsleiders. Daar is hij nog altijd mee bezig. Het was bedoeld om eh, weer wat eh, beweging in de gesprekken te krijgen. De top begon al later omdat meer verzet dan verwacht was tegen de benoeming van Frans Timmermans als opvolger van commissievoorzitter Jonker. En Japanse walvisvaarders zijn voor het eerst in 31 jaar weer de zee opgegaan voor de commerciële walvisjacht. Dat is mogelijk omdat het land vorig jaar uit de internationale walvisvaartcommissie is gestapt dat de jacht verbood. En volgens de Japanse regering is de walvispopulatie voldoende hersteld voor de commerciële jacht. En de verwachting is dat er bijna 230 walvissen worden gevangen dit jaar. Het weer nog vandaag opnieuw geregeld zon, maar er ontstaan ook stapelwolken... en in het noorden kan af en toe lichte regen vallen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Limburg.